hey, jij daar, jij moet even gaan luisteren. Hij gaat schreeuwen, hij gaat hier niet fluisteren. hey, jij daar, ga eens even luisteren. Hij gaat schreeuwen, hij gaat hier niet fluisteren, bitch! Wat? Ik kwam binnen in je stad, best fucked maar de straks gingen af. En de trots van mijn dorp, niet de man in mijn stad. Ik was down bed en ik werkte bij de appie. En ik ben met Appie, we maakten wat geld en we maakten wat grappies. Ik ben in Rotterdam, wat ik? jij eet sowieso je soep met maggie. naar de apotheek, maar de schappen waren leeg. Ik wou naar de discotheek, maar mijn neefje die moest mee. Ja, mijn neefje die moest mee. Waarom? Ja, mijn neefje die moest mee. Waarom? eigenlijk? Ik zag haar dit misschien zelfs twee op een Belgische reef Lachte uit pupillen groot, ik was daar op een boot Ik zag haar dit misschien zelfs twee op een Belgische reef Lachte uit pupillen groot, ik was daar op een boot